Het kan allemaal niet op vandaag, maar desondanks hebben we gewoon de Elsplaat deze week. Frank Boeiengroep uit 1983 met Doe Iets. Daar gaan we eens even verklappen. De kop is in de borden, de komende karas. Ibi, waai weg, jij was af. Welkom vrienden van Radio Els 558 tot 7 uur. Ondergetekende Ferry den Hartog met de afwasshow natuurlijk. Het is voor mij wel een hele vreemde dag vandaag, want ik had me verslapen. Ik werd pas om kwart over acht wakker. Dus tot dat studiopersoneel op de bonk op de deur. Je kent dat natuurlijk wel. Dus even gauw in de broek schieten, zoals dat heet. En uh, hup aan het werk. Maar dan heb je de hele dag een beetje een heel vreemd gevoel. Ik heb nu ook al het gevoel dat het pas een uur of drie midden in de, middag is natuurlijk. Maar goed, het zal allemaal best wel goed komen, jochie, zei mijn oma vroeger altijd. Wat gaan we doen? vandaag? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk. Hè. We gaan eens even straks kijken wat vandaag in het verleden allemaal gebeurde. We hebben natuurlijk eh, nieuws, weer en verkeer. En we hebben natuurlijk veel goede muziek. Bijvoorbeeld van Het Goede Doel, als we er nog aan toe komen. De Pussycat, de Trams, Rob de Nijs, iets in. Exile is het tweeluik van vandaag. De Cats maar weer eens opgezocht. Frans Gal met dat hele mooie Franse plaatje. Paul Kerk, Creedence Clearwater Revival, Gilbert O'Sullivan, het kennen allemaal niet op vandaag.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 Manchesterse broeken, want die zitten gewoon het lekkerste. Niet van die strakke spijkerbroeken. En ik heb altijd eh, dezelfde overhemd aan, van dezelfde soort aan. Hè. Wel elke week een schone <laughs> natuurlijk. En we hebben altijd hetzelfde vest aan. Ja, die wassen we ook af en toe even tussendoor als het in de zomer eh, niet nodig is. Er staan 576 kilometer aan files verdeeld over 115 en een van de langste staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam 12,6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartel. 24 uur per dag. Radio Els. It was a rainy night, the night the king went down. Everybody was crying, it seemed like sadness had surrounded the town. Me, I went to the liquor store, and I bought a bottle of wine and a bottle of gin. I played his records all night, drinking with a close, close friend. Now some people say that that ain't right. That ain't right. And some people say nothing at all. But even in the darkest of night, you can always hear the king call. You can always hear the king call. Well, they put him away in Memphis, six feet beneath the clay. Everybody was crying. Everybody said it was a plain gray day. Me, I went to the liquor store and I bought another bottle of wine and another bottle of gin. I played his records all night and I got drunk all over again. Now some people say that that ain't right. That ain't right. And some people say nothing at all. I say nothing. But even in the darkest of night always hear the king call. You can always hear the king say that it ain't right. And some people say nothing at all. But even in the darkest of night, you can always hear the king call. You can always hear the king call. You can always hear the king call. And now the stage is bare, and I'm standing here always hear the call. always call. Een plaatje voor onze morgen jarig zijnde koning Willem-Alexander King's Call van Phil het uit 1987 bij Radio Els 558 te bereiken via www.radioels558.nl. Daar kun je op tune inklikken om te luisteren of gewoon op de webplayer. En je kunt natuurlijk in het oosten van het land luisteren naar de middengolf 1395 kHz. Een heddezond uit Wales heeft 380 kilometer afgelegd van het Engelse Cockermouth naar Pinrognog in Wales. De voormalige eigenaar van het dier had besloten het beest af te staan aan een boerderij in Wales. De hedde, ontsnapte op 8 april echter uit zijn nieuwe onderkomen. Twaalf dagen na zijn ontsnapping bereikte de herdershond in goede conditie de boerderij van zijn voormalige eigenaar. Hij stond vorige week plots voor de deur. Voor ons is het een compleet mysterie hoe hij de weg heeft kunnen terugvinden. De, zegt de eigenares dan. De hond moet gemiddeld zo'n 32 kilometer per dag langs meerdere drukke wegen hebben afgelegd. Volgens expert op het gebied van het gedrag van dieren is het niet onmogelijk voor honden om zo'n mogelijk gevaarlijke reis te maken. Vooral werkhonden hebben een goed ruimtelijk geheugen en een soort natuurlijk kompas dat lijkt op dat van duiven die hun huis terug kunnen vinden door gebruik te maken van de magnetische velden. De eigenaren van de hond hebben besloten om de hond te houden. Het zou niet eerlijk zijn om hem nu nog een keer weg te sturen. Hij heeft het hier duidelijk naar zijn zin. Ja. Nou, ik hoop dat jullie het ook een beetje naar zijn zin hebben met de muziek natuurlijk op deze dinsdagavond.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 Radio Els 558. Informatie. Diverse feesten zijn morgen op Koningsdag voor een paar grijpstuivers te bezoeken. Kaartjes worden massaal te koop gezet vanwege het slechte weer. De tickets worden met een minuut goedkoper. De weersverwachtingen voor de woensdag zijn dan ook bar en boos. Het wordt kouder dan de kerst en het gaat misschien sneeuwen. Wie zit azen op een goedkoop last-minute ticket kan het beste nu toeslaan. Dat zegt Jasper van Kampen van Festivalblog en Rob van der Zwaan van Festival Info. Langer wachten is volgens hem geen goed idee. Een lekker sopje, wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. Wish all mother cat you knew de donkere wolken die stapelen zich hier boven de studio dak uit hoor. Als ik eh, dat eh, eens een beetje zo bekijk. Het wordt gewoon compleet donker hier. En wij horen Creedence Clearwater Revival met I Heard It To The Grapevine uit 1973. Lekkere muziek is dat altijd van CCR. Je bent morgen vrij als het goed is. Dus ik zou zeggen, ondanks het slechte weer gaat er een lekkere dag van maken. Het is tenslotte een cadeautje, zo'n extra vrije dag. Wij gaan naar 1987 toe. Je hoort het waarschijnlijk al. Paul Kerk hier in de Show bij Radio Els 558. Hier is Don't Shed a Tear. zelfs mijn Engels niet al te best, maar volgens mij betekent zoiets van ik zal geen traan om je laten, je kan mooi de pot op. Je hoorde Paul Kerk, Don't Shed It Here uit 1987. Turkije heeft bakzeil gehaald bij een poging een kritische foto, die president Erdogan onwelgevallig was, verwijderd te krijgen van de tentoonstelling in Genève. De plaat blijft gewoon in een groot open venster hangen op het centrale plein voor het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Dat heeft de Geneefse wethouder Gulomo Barazona dinsdag gezegd in een tv-uitzending van SRF. Genève en Zwitserland staan garant voor de vrijheid van meningsuiting. En zo hoort het ook, dat doen wij hier op de radio ook. Daarom draaien hebben we nu maar iets uit Frankrijk vandaan. Hier is Frans Kaal, Poupée de Cire, Poupée du Son uit 65. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire. chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclat de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de sang. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de sang. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de sang. De Ava daar is Els met oranje bitter. Nu al, Els. Dat is pas morgen Koningsdag, hoor. Nou ja, oranje bittertje gaat er natuurlijk wel in. Wij horen hier de Kids uit 1969 met Scarlet Ribbons. En de vaste luisteraar, die weten het inmiddels wel zo. Rond de klok van half zeven gaan we eens even kijken in het verleden wat er vandaag allemaal gebeurde. Het is vandaag 26 april, dat is de 117e dag van dit jaar en er komen er nu nog 249. Vandaag in 1336 was de eerste toeristische bergbeklimming. De Italiaanse dichter Francesco Petrarca beklimt samen met zijn broer de Mont Fonteux. En vandaag in 1935 werd het Nationaal Park de Hoge Veluwe gesticht. En in Brussel wordt in 1978 vandaag manneke pis gestolen. Ja, echt waar. En in 1986 was er natuurlijk het grote drama in Oekraïne. De, een kernramp bij Tsjernobyl. Hè. Daar zijn nog steeds de gevolgen van. En dat zal voorlopig nog wel zo blijven, ook denk ik. Het blijft een raar fenomeen, die kern, eh, kernbewegingen, die kernbommen en noem maar op. En vandaag in 1986 de Nederlandse wielrenner Steven Rooks wint de 21ste editie van de Amstel Gold Race. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag geboren zijn. Dat was in 1577 Elisabeth van Nassau. Zij was de tweede dochter van Willem van Oranje en diens derde echtgenoot Charlotte du Bourbon. En zij overleed in 1642, dus ze is best wel vrij oud geworden voor die tijd. In 1894 werd Rudolf Hess geboren. Hij was natuurlijk een Duits nazi-kopstuk. Hij overleed in 1987 als een van de weinigen, dus niet in 1946. Want toen zijn de meeste Duitse nazi-kopstukken ter dood gebracht na het Nuremberg-proces. In 1918 werd geboren Fanny Blanke. Koen. Zij was natuurlijk een Nederlandse atlete. Zij overleed in 2004. En in 1922 werd Margreet van Horen geboren. Wie zeg je? Nou, Margreet van Horen was een Nederlands schrijfster van familieromans. Ik heb hier wel wat boeken van, dus ik kon heel mooi schrijven. Zij overleed in 2010. Gary Wright is vandaag jarig. Hij komt uit 1943. Hij is natuurlijk een Amerikaans muzikus. En vandaag is jarig Guus Verstraten junior, Nederlandse regisseur. Hij zag het levenslicht in 1947. En Arne Jansen had vandaag jarig geweest, waar het niet dat hij overleed in 2007. Hij werd geboren in 1951. Roger Taylor, Britse drummer van Queen natuurlijk. Hij is vandaag jarig, hij komt uit 1960. En uit 1983 komt Buck. Was een Amerikaanse televisiehond die overleed in 1996. Ik weet nou niet of dat dan bijvoorbeeld van. Eh, hoe heet dat nou ook alweer? Dat, uh, Oh, Merit with Children, daar had je ook altijd een hond. Misschien was het wel nou die hond, ik heb geen idee. Ik zou het er eigenlijk op moeten googlen voordat ik dit doe. Maar ja, geen tijd. Wie zijn er allemaal overleden vandaag? Dat was in 757 Paus Stefanus II. En er staat tussen haakjes, haakjes achter de derde ook nog. Hij was ongeveer 42 jaar oud, zijn ze niet zeker van. Hij was een Syriaans paus ook. We hebben die veel overleden hoor. Oh, Jim Davis werd 71 jaar. Hij overleed in 1981. Hij was Amerikaans acteur en met name beroemd van zijn rol als zijnde Jock Ewing in Dallas. En Lucy Ball werd 77 jaar. Ze overleed vandaag in 1989. En dan gaan we eens kijken naar de viering. het is vandaag de heilige Anne Cletus, die overleed in, 19, nee, in 89 na Christus. De weerextremen dan. Oh, vandaag staat er nog niet bij, zie ik. Nee. In 1906 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 3,2 graden en de hoogste minimumtemperatuur in 2007 27,7 graden. De langste zonneschijnduur was 14,1 uur in 1902 en de langste neerslagduur was maar liefst 10,3 uur. Dat gebeurde allemaal in 1989. En wij zijn gelijk alweer toegekomen aan het volgende onderdeel hier in de Afwashow. Tot 7 uur zijn we nog bij je, dus dat schiet ook alweer aardig op. We zijn toegekomen aan het tweeluik. Ik heb hem mooi opgezocht. Exile, Hearts and Soul uit 1981 en daarna van Exile Kiss You All Over uit 1978. Tweeluik, nu, nu, nu, nu. U per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els.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 I wanna kiss you all over. vrijwel het hele land vallen buien, enkele met hagel en onweer. Aan zee staat een krachtige of soms harde noordwestenwind en de temperatuur komt niet boven de 9 graden uit. Vanavond en vannacht nemen de buien in aantal wat af en klaart, het, en klaart het wat vaker op. Het kwik daalt naar 4 graden aan zee tot lokaal rond het vriespunt in het binnenland. Morgen leeft de buiigheid opnieuw op en kan er wederom hagel of onweer voorkomen. Het wordt maximaal 10 graden. Later op de dag gaat de zon wel vaker schijnen. Helemaal droog wordt het na het niet. Waar wordt het niet? Dan ook nog een waarschuwing, kans op onweer en gladheid door hagel. Vandaag is er bij buien eh, ja dus weer een beetje dubbel. Door hagelbuien kan het lokaal kortdurend glad zijn. Vanavond neemt de kans op onweer af. Hebben we nog rapportcijfers? Hebben we ook nog. Het barbecueweer is een 2 morgen. Het fietsweer is ook al een 2. Het visweer is iets beter, een 4. En het zeilweer is een 3. Het is echt niet te geloven. Wij gaan lekker naar. Eh, oh ja, dit is een leuk plaatje. Ja, ja iets in 1978 naar aanleiding van Grease, die film. Hier is Dear John bij de Radio Els 558 in de Show nog eventjes bij je. Summer. John Travolta zelf wel zou weten dat er ergens in dat kleine landje aan de Noordzee een plaatje over hem gemaakt is in 1978. Het werd zowaar nog een grote hit, ook dit John van Tietjen. Veel te hard, en hard al veel te hard. Ja. Eh, er zal, dit is eigenlijk wel een beetje breaking news. Er zal naar verluid een moordonderzoek komen naar de dood van Prins. Nadat er voorgeschreven medicijnen zijn gevonden op de plek waar de zanger is overleden. Rechercheurs bekijken of de popster wellicht een te grote hoeveelheid aan medicijnen voorgeschreven heeft gekregen, wat hem mogelijk fataal is geworden. Een speciale eenheid heeft de opdracht gekregen om uit te zoeken wat er tijdens de laatste dagen van het leven van Prins precies is gebeurd en hoe het leven van de zanger er de afgelopen twee jaar heeft uitgezien. Dat zegt een bron van de politie die spreekt, die heeft gesproken met de Daily Star. Dat is geloof ik een hele populaire krant. Een beetje net zoals hier de Telegraaf, waar ik het ook vandaan haal. Dus je moet het dan allemaal maar afwachten. <laughs> Hier is Rob de Nijzer 73 en dag zuster Ursula. Dag, dag, dag, dag, dag. aan de muur, een beetje licht verspreid. Mijn vrijheid heb ik nu niet meer, alleen maar vrije tijd. Het gaat niet goed en het gaat niet slecht, het gaat er tussenin. Maar ik wil niet om het leven heen, ik wil er middenin. Dag allerliefste van mijn hart, ik zeg je nu vaarwel. Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. Het spijt me lieve schoonpapa, ik dank heel veel schaf kwam regelrecht uit Avenue. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag lieve rest van Nederland, dag lieve allemaal. Blijf maar rustig zitten in het land van Maas en Waal. Ik kan alleen maar lachen, ik stap eruit, ik ga. Mijn rugzak en mijn tentje mee, de vlinders achterna. van vandaag is best leuk. De muziek van toen is veel beter. Veel beter. Je hoort het iedere dag op Radio Els 558. Yeah. nog echt gebeurd ook, hè? want dit nummer werd geschreven door de trams New York City, Where Were You When The Lights Went Out. Dat was echt gebeurd, Het was een hele grote stroomstoring. Dat zal dan ook waarschijnlijk wel ergens in 1978 zijn geweest. En je moet niet vreemd opkijken wat er na negen maanden een geboorte-explosie in New York natuurlijk was. Je hoorde de trams hier en wij gaan eens even kijken naar de TV Primetime. Wat er allemaal te zien is om 8 uur het journaal op Nederland 1. Daarna opsporing verzocht om half 9 en om half 10 opgelicht. En dan krijgen we om 10 voor half 11 de rijdende rechter. Dus hebben we er een nieuwe gevonden daar hoor. Op Nederland 2 de tafel van taal en om half 9 brandpunt. En om half tien de tafel van Gijs en om 10 uur krijgen we nieuwsuur. Op RTL 4 hebben we GTSD om 8 uur, Jo Frost om half 9. Dat is allemaal Nanny on tour. En om half 10 Herman en Martijn op de proef gesteld. Peter de Vries vinden we op RTL 5 om half 9 met internetpesters aangepakt. En om bijna half 10 krijgen we deurwaarders betalen of legalen. Het is allemaal wat, het zijn van die reality programma's. De voetballiefhebber komt als zijn trek op SBS 6, want we hebben de UEFA Champions Leagues Manchester City Real Madrid. Dat begint om 8 uur en dat zal ongeveer duren tot half 11. En daarna krijg je nog tot 10 over 11 de nabeschouwing. Hebben we nog wat meer, nog films? Oh, ik denk op SBS 9, dat kan niet iedereen ontvangen. Hebben we Blue Crush om half 9 tot half 11 duurt die. En eh, we hebben X on the beats, dat hebben we op MTV om 8 uur. En Are You The One om 9 uur. En dan hebben we het hier wel weer een beetje gezien. Dan gaan we hier weer lekker door, door met de muziek, want dat vind ik veel belangrijker als tv. Het is altijd hetzelfde oude liedje, de Same Song uit 1978 van Pussycat natuurlijk uit Limburg. Welkom, we zijn er nog heel even met de Show tot 7 uur vanavond. we gaan weer op naar het nieuws in het weer van 7 uur. En daarna natuurlijk Radio Els 558. Non-stop gaan we daar verder. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. We zijn er morgen gewoon weer op Koningsdag. Bye bye, zwaai zwaai. Radio Els 558 met het nieuws.